Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Starters op de woningmarkt hebben het ietsje makkelijker, dat zeggen makelaars. Nou, we zagen eerder dat het aantal starters op de woningmarkt zo'n 40% uitmaakte. Nou, dat is nu gegroeid naar 45%. Het komt onder meer door de gedaalde huizenprijzen, maar dat feest kan van korte duur zijn. Vorige week maakte de makelaarsvereniging bekend dat de prijzen alweer iets waren gestegen. Een grote actie tegen illegale afslankpillen. Bij invallen in huizen en bij bedrijven zijn duizenden van die dingen in beslag genomen. Er zit onder meer amfetamine in, dat is een hartdruk. Meerdere mensen die een pilletje hadden genomen moesten naar het ziekenhuis. De inspectie zegt in het AD dat de maker een prutser is... die gevaarlijke troep maakt aan de keukentafel. En vandaag begint in Litouwen een belangrijke NAVO-top. Alle lidstaten zijn er om te praten over de militaire samenwerking... Rusland en de oorlog in Oekraïne... Gisteravond kwam naar buiten dat Zweden ook lid kan worden. Dat werd tot nu toe geblokkeerd door Turkije. Maar president Erdogan is nu ook akkoord. En alle kranten hebben vandaag dezelfde kop op de voorpagina, die van Mark Rutte. Gisteren maakte hij bekend dat hij over een tijdje uit de politiek stapt... In het centrum van Amsterdam werd hij alvast uitgezwaaid. Rutte is weg. Na, nou, wat is het, 13 jaar Rutte is het gewoon eindelijk een keertje klaar. Eh, en wat er daarna komt, dat, dat zien we wel, maar vandaag gaan we vieren. Is het niet ook een klein beetje een, eh, een, een eh, trap na? Ik denk na 13 jaar ellende, heel veel crisissen en een land wat onbestuurbaar is geworden, mag het wel een beetje gevierd worden. Intussen gaat het ook veel over de opvolging van Rutte. Oud-Kamerlid Klaas Dijkhoff was voor veel mensen de favoriet. Hij heeft gezegd dat hij het niet gaat doen. En het weer nog. Vanochtend een mix van grijs met ook behoorlijk wat zon. Later dan trekt het steeds meer open, al zijn er ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Blaricum en Knopendiemen. Uh, eh, 13 kilometer, een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. Op de A27 Almere richting Gorkum 12 kilometer stilstaand verkeer. Door bergingswerkzaamheden bij Knopend Lunette is de hoofdrijbaan dicht. Tussen Hilversum en Knopend Lunette 12 kilometer file. De weg is waarschijnlijk om 8 uur pas weer vrij. Op de N247 Hoorn Amsterdam tussen Broek in Waterland en de A10 2 kilometer file.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 Ongeveer 28.000 mensen kochten hun eerste huis. Dat zijn er ruim 1200 meer dan vorig jaar. Afgelopen nacht is een droneaanval op de Oekraïense hoofdstad Kiev afgeslagen, zegt de militaire commandant van de stad. Het zou gaan om een aanval door Rusland met Iraanse drones. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft zo'n 8000 illegale afslankpillen in beslag genomen. De pillen beloven vet te verbranden, maar uit tests blijkt dat ze de harddruk amfetamine bevatten. Het weer. Vanochtend veel zon, later meer wolken. Het wordt 24 tot 31 graden.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 help me get by yeah. Oh, power and religion are Holding hands against all no reason Soon the politicians Will be touching little boys with Pope's permission I, I never I've seen people die for their own conviction I know it's all been said before But still you don't seem to stop the boy I need peace, I need love I need all the things that fall above I need chocolate cake and lemon pie I need all the things that make you smile I want rain and I want sunshine ZFM.